Mariette Krol met het NOS Journaal. De organisatie van het WK Voetbal in Qatar geeft toe dat er de afgelopen jaren werknemers zijn uitgebuit. De organisatie reageert daarmee op een rapport van Amnesty International... dat na onderzoek stelt dat beveiligers systematisch werden onderworpen aan dwangarbeid. Zo werkten ze vaak meer dan 60 uur per week... en hadden ze soms maanden of jaren geen vrije dag... Wilden ze die wel, dan werden ze gekort op hun loon of werd gedreigd met ontslag, zegt Amnesty. Volgens de WK-organisatie hielden drie bedrijven die de beveiligers in dienst hadden zich niet aan de regels. De burgemeester van Mariupol zegt dat sinds het begin van de invasie... al meer dan 5000 inwoners om het leven zijn gekomen, onder wie 210 kinderen. Bij één bombardement zouden 50 mensen levend zijn verbrand. De burgemeester beschuldigt Rusland ervan mobiele crematoria te gebruiken... om lichamen te verbranden en zo sporen van oorlogsmisdaden uit te wissen... Dat zou worden gedaan door lokale aanhangers van de Russen. Of het verhaal klopt, kan niet onafhankelijk worden vastgesteld. Hotels en hostels in Amsterdam die vluchtelingen uit Oekraïne opvangen... hoeven voor hen geen toeristenbelasting af te dragen. Inwoners die Oekraïners opvangen kunnen contact opnemen met de gemeente... en dan wordt er een oplossing voor de heffing gezocht, zegt burgemeester Halsema. Hoeveel Amsterdammers momenteel vluchtelingen opvangen is niet bekend... Op acht locaties die zijn geregeld door de gemeente zitten nu bijna 750 Oekraïners. Staatssecretaris Van der Burg voor asielzaken maakt zich op dit moment geen zorgen over de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Alle gemeenten samen hebben tot nu toe 34.000 plekken gerealiseerd... waar nu zo'n 24.000 Oekraïners gebruik van maken. Het weer, regen en veel wind, aan zee zware windstoten...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 Won't you give me that step by step? See? zo. En kan ik er niet heen om haar te troosten. Want ik heb jou en mama als ik bang ben in de nacht. Maar wie heeft zij om bij de wereld gek. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. als je later groot bent en niet meer leunt op mij, dan hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Mijn kleine president gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf nou als al die grote mensen net zo zouden denken Denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn van Zandvoort, op 106.9 ZFM.